een Klomp met het NOS-journaal. Het doel van de aanslag chaos stichten, dat zegt de Turkse president Erdogan. Vannacht schoot een man verkleed als kerstman zeker 39 mensen dood in de populaire nachtclub Reina. Onder de slachtoffers zijn ook 15 buitenlanders. Zeker 70 mensen raakten gewond. Erdogan condoleerde de nabestaanden en zei dat Turkije doorgaat met de strijd tegen terrorisme. De politie is nog op zoek naar de dader, die wist na de schietpartij te ontkomen. De luchtkwaliteit in Nederland was vlak na de jaarwisseling zeer slecht. In veel steden ontstond een dikke laag smok door het vuurwerk, zegt RIVM. Den Haag was er het slechtst aan toe. Daar was de concentratie fijnstof bijna 40 keer zo hoog als wat goed is. Op de meeste plekken zijn de luchtwaardes nu weer normaal. De politie heeft tijdens de jaarwisseling in Friesland, Groningen en Drenthe 40 mensen opgepakt. Vooral voor brandstichting, vernieling en belediging. In Elim in Drenthe werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. Twee jongeren zijn opgepakt. In Den Haag zijn ambulancemedewerkers bekogeld... die een zwaargewonde politieagent hielpen. In Utrecht werden meerdere auto's in brand gestoken... en in Amersfoort zijn 30 jongeren opgepakt die vernielingen aanrichten. De Britse koningin Elisabeth is niet bij de traditionele nieuwjaarsmis. De 90-jarige koningin heeft nog altijd veel last van een zware verkoudheid. Daarom is dus ook al een kerkdienst tijdens kerst. De politieke partij 50PLUS heeft vanaf morgen een eigen radiozender, 50PLUS Radio. Daarop zal volgens partijleider Henk Krol gemengde muziek te horen zijn, afgewisseld met nieuwsberichten van het ANP op de hele uren en partijberichten op de halve uren. Voorlopig is de zender alleen via internet te beluisteren. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten komen buien het land in. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in Brabant en Limburg. Het wordt 3 tot 7 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog met wat zon.